met het NOS Journaal. In Frankrijk is een verdachte aangehouden in verband met het neerschieten van een Grieks-orthodoxe priester. Dat melden Franse media. Of het gaat om de schutter is nog niet bekend. De priester werd in Lyon geraakt door zeker twee kogels toen hij zijn kerk vanmiddag afsloot. Hij zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. Onmiddellijk daarna begon een klopjacht om de dader te vinden. De afgelopen weken zijn er verschillende aanslagen in Frankrijk geweest. Donderdag stak een moslimterrorist in een kerk in Nice drie mensen dood en twee weken geleden werd leraar Samuel Paty onthoofd door een extremistische moslim. Engeland gaat opnieuw in lockdown. Vanaf donderdag zal in Engeland alles op slot gaan... behalve de crashes en het onderwijs. Premier Johnson maakte die maatregelen... die in elk geval tot 2 december gelden... vanavond bekend tijdens een persconferentie. Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië loopt op. Vandaag kwamen er ruim 24.000 geregistreerde besmettingen bij. Ook in Oostenrijk komt er een lockdown. Vanaf dinsdag gaat het land voor een belangrijk deel op slot. Vanaf 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends wordt een avondklok ingevoerd. Basisschool Scholen en winkels blijven wel open in Oostenrijk. Bij de jaarbeurs in Utrecht is de bouw begonnen van een nieuwe grote coronatestlocatie met 40 afzonderlijke teststraten. Daar kunnen straks 10.000 mensen per dag worden getest. Het kabinet laat in totaal 7 tot 10 van dit soort grote testlocaties bouwen. De locatie in Utrecht gaat over twee weken open. In Den Bosch heeft de politie gisteravond waarschuwingsschoten gelost... bij de aanhouding van jongeren die betrokken waren bij een beroving. Het ging om een groep van zo'n 25 jongeren die het voorzien had op vier vrienden. Die werden tegen de grond gewerkt en geschopt, geslagen en beroofd. De politie wist twee verdachten kort daarna aan te houden. Een derde werd opgepakt na het lossen van waarschuwingsschoten. Het gaat om drie minderjarige jongens uit Vught. Het weer. Vanavond trekt er een regengebied over het land. Vooral aan zee gaat het harder waaien. Temperatuur die daalt naar een graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt, valt er soms wat regen... en wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in 2 kilometer file... tussen de aansluiting met eh, de A10 en Halfweg. Maar je vertraging is daar ruim een half uur.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 Nou, eh, party update, weinig kans, want eh, ja, alles is dicht pak een beetje twee weken minimaal. Want eh, we zitten in een halve, halve ja, eh, eh, lockdown. Maar de laatste berichten zijn dat het nog wel zo'n hele lockdown kan worden. Maar, hè, want het verandert niet echt. wij zijn er klaar mee, maar corona nog steeds niet met ons. Het houdt in nog steeds anderhalve meter afstand. In het openbaar vervoer mondkapjes in sommige winkels hier in Zandvoort... zag ik ook al dat de mondkapjesplichten daar is. Dus ja, het is even niet anders. Dus het is hè, alle kroegen die zijn. En wat moet je dan? Nou, zaterdagavond luisteren naar de Nightwalk. Ik hoop dat ik een beetje in de stemming kan brengen. Als opening deden we dat met Retide en Blanco Cave featuring Keith Anthony Flute met Saturday Night. Onderweg zometeen. Chris Cross Amsterdam heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met Bilal Baib en Emma Heesters. Maar is die Eva Max met Kings and Queens. Alleen dit keer in de Danny Verde en uh, Phil Romano remix. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. bent donderdag van mij. Beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij. Ben donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij.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 De Songfestival-winnaar deelde een deel van de songtest van het lied op Twitter. Van Buren schrijft blij te, schrijft blij te zijn te mogen aankondigen... dat hij een single heeft opgenomen met de ongelooflijk getalenteerde Duncan Lawrence. En Duncan brengt op 13 november zijn eerste album uit. De zanger die in 2019 het Songfestival voor Nederland won... bracht sindsdien enkele singles en de EP World on Fire uit... maar van een, volledige, van een volledig album was het nog niet gekomen. De zanger bracht onlangs zijn nieuwe single Last Night Out. En het album van Lauwers moest op 17 november... met een concert in de Ziggo Dome live aan het publiek gepresenteerd worden. Maar door de verscherpte coronamaatregelen kan het concert geen doorgang geven. Ja, waarom? Nou, gewoon kansloos eh, dat we in een corona-lockdown zitten. Een halve lockdown, eh, ja, een aangepast houden. het buitenland hebben ze een avondklok. En eh, ja, moet je gewoon eh, je eventjes melden. En je moet een reden hebben om eh, de deur uit te gaan, om te werken. liefst gewoon thuis werken. En alleen de supermarkten en de apotheken zijn open. Ja, je moet er niet aan denken. Maar ja, eh, laat we hopen dat het in Nederland niet zo lost CFM Zandvoort, de Nightwalk. zijn bij je tot al middernacht. Straks in de tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibe. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubtijd. Italië met DJ Cavaschelli. Maar nu is muziek van Master KG. Groot hit, Jeruzalemma. Door de Alex Way remix. Deep House Brazilian Bass. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, sé, Jerusalema, Jerusalema, Jerusalema. ay yahuwami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema. Jerusalema alema y loving, keep on loving, loving you. I keep loving, loving, keep on loving, loving you. I keep loving, loving, keep on loving, loving you. You move too far away. DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. Players. Players. Dus samen met Disco Freeze en Philique met Forever Love. De extended mix. En daarvoor eh, Mary Miles met Keep On Loving. De Dennis Quinn extended remix. Zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? En doen het heel goed in, eh, in de lijsten. Deze week op 1, die ga ik je zo vertellen. Maar op 10, John Smith met Deep End. Ex nummer 1 plaatje. Op 9, Earn Days met Love Me Better. Op 8, Mark Knight, René Ames en Tasty Lopez met All For Love. Safe, heeft Rudimental en Hot Since 82 met Be Strong. Op 6 ook John Smith met Deep End, The Side Piece Extended. Op 5 Mike dummett If I Can't Get Down. Op 4 Technesia en Green Velvet met Suga. De David Bang Extended Mix. Op 3 deze week Mauer met Set You Free, doet hij samen met Faber. En op 2 Soleil met So Hooked On Your Loving. Deze week op 1. Nieuw nummer 1. Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Using Mark E. en Basie. Je nu hier op CFM Zandvoort. Norman Duray. Nee, nummer 1 met de Nightwalk 10. Die moest ik nu draaien. En dat is Louis Vega en de Martinez Brothers met nu op de radio Let It Go. en Cheesecake Boys met Move Yourself. CFM Zandvoort, zaterdagavond 31 oktober. De laatste zaterdag van de maand. Dan gaan we op naar november. Coronatijd, mondkapjes, anderhalve meter afstand en thuisblijven. Want de kroeg en de club zijn gewoon helemaal dicht. Hè. CFM Zandvoort, de Nightwalk, we zijn bij je tot aan middernacht. Met nu op de radio Armin van Helden. Samen met Riverstar, Fusion Charlene Hector met Step It Up. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Johnson. Nee, niet George, maar Oscar P. En DJ Stingray. Met Fluffy Clouds, de Nor Norty eh, Caro Classic Mix daarvoor hoor je Armin van Helden. samen met Riverstar, featuring Charlene Hector met Step It Up. CFM Zandvoort, de Nightwalk.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 Dus genoeg reden om eh, tijdens coronatijd te blijven luisteren. Deze zaterdagavond aan de Nightwalk. Nu radio, Alaya en Gallo en Michelle Weeks Free to be me. Ik zeg tot zometeen na de break. twice. Can't you see? I don't need nobody telling me who I should be.